Minister van Bijleveld zegt net als de commissie Gelijke Behandeling dat de uitreiking van een aangepaste bul nu al mogelijk is. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten garandeert dat er volgend jaar niet weer een stop komt op het persoonsgebonden budget. De regeling waarbij mensen geld krijgen om zelf zorg in te kopen was gestopt omdat het geld op was. Veldhuizen stelt de regeling per 1 januari weer open, maar flink versoberd. Sommigen worden ruim 7300 euro per jaar gekort. Ook wil ze de fraude aanpakken. Het Internationaal Olympisch Comité begint een onderzoek naar corruptie bij de Wereldvoetbalbond, de FIFA. Uit een onderzoek van de BBC is gebleken dat er in de jaren 90 een onderzoek is gedaan naar bestuursleden van de FIFA die smeergeld hadden aangenomen. Een van hen is ook lid van het IOC. Het IOC heeft de BBC gevraagd om het bewijsmateriaal over te dragen. Daklozen in Amsterdam moeten vannacht verplicht naar binnen vanwege de strenge vorst. Burgemeester Van der Laan heeft dit vastgelegd in een noodverordening. Die moet als stok achter de deur dienen om zo'n tien mensen die zelf niet naar binnen willen toch van de straat te kunnen halen. Komende nacht wordt het 6 graden onder nul en door de harde wind ligt de gevoelstemperatuur rond min 15. Het weer in de rest van het land. Het vriest nu licht. Zodra de zon onder is daalt de temperatuur. Het wordt vannacht van min 5 tot min 9.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 I It's so lovely when it's sunny. to van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op